Uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het aantal klachten over vliegtuiglawaai in de buurt van Rotterdam de Heek Airport... is in de maanden mei, juni, juli meer dan drie keer zoveel als vorig jaar. Bij de Milieudienst Rijnmond kwamen bijna 36.000 meldingen binnen... tegenover ruim 11.000 vorig jaar. Het komt onder meer doordat er toen minder werd gevlogen door corona... maar ook doordat daarna vluchten werden overgenomen van Schiphol... vanwege de problemen op die luchthaven. Bij protesten in Iran naar aanleiding van de dood van Masa Amini... zijn de afgelopen week zeker 35 mensen omgekomen, meldt de Iraanse staatstelevisie. Dat zijn demonstranten en ook leden van de veiligheidsdiensten. Volgens mensenrechtenorganisaties ligt het werkelijke aantal doden hoger. Volgens de politie zijn ruim 700 demonstranten opgepakt. Amini van 22 overleed nadat ze was opgepakt door de religieuze politie... omdat ze haar hoofd niet goed zou hebben bedekt. Ze werd volgens ooggetuigen na haar arrestatie mishandeld en ze overleed drie dagen later. Op internet blijken datingsites actief die fraudeleus te werk gaan. Klanten die voor ieder bericht moeten betalen denken met een date te chatten... maar chatten in werkelijkheid met een medewerker van het bedrijf. De nep sites slaan daarom, zonder dat de klanten dat weten, persoonsgegevens op. Dat blijkt uit onderzoek van het KRO-NCRV-programma Pointer. Het mag van de wet niet zonder toestemming van de klant. Medewerkers kunnen de opgeslagen gegevens gebruiken om de indruk te wekken dat de klant met een date chat. Bijvoorbeeld de medische geschiedenis gegevens over seksuele voorkeuren en religie van klanten en ook naaktfoto's blijken te worden opgeslagen.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 terwijl je mij hier achterliet. Ik kan maar niet vergeten, het ging zo goed met ons. Ik kan geen hap meer eten van verdriet. Ook hij zal jou vervelen, ik weet nu al hoe dat gaat. Zet je hem dan net aan mij weer zo op straat. Want mijn dag. Je meent het goed met mij. Ik ga van jou al mijn vertrouwen. Maar je schoof maakt door weer simpel opzij. Ik kan jou niet vergeten. Het geeft niet waar je bent. Ik zie jou stevig voor me, je stem. Ons kind begrijpt er niet van. Ik maak al een beetje klaar. En ik denk, mijn lieve kind, was jij niet maar. Had je dat was hij dan, Koos Alberts en Laat mij alleen. En welkom zou ik zeggen, ja, rustig aan, rustig aan, ja, ja, ja. We gaan nog niet naar Annemiek, nee, dat doen we dadelijk pas. Hey, ehm, welkom op deze, eh, eh, ja, Koos Alberts Memorium Day. 28 eh, september is het, is het alweer vier jaar geleden dat, dat hij ons is ontvallen. En ja, vandaar dus dat wij dus lekkere muziek gaan draaien van Koos vandaag het eerste uur hier bij Entertainment for You. En dan moet je het wel doen. Ja. En dan werkt het niet. Ja. Nee. Ja, knopje wil niet. Ja, oké. Okay. ja. Koos was het wel. En Koos wilde wel, maar... Uh, ja, het knopje deed het niet. weet dat ik nu niet meer voor je voel. De nasmaak is nog wel een beetje bitter. zeg ik, beste meid, 0,0. wat ik al die tijd niet zag. Wat heb ik jou toch achterna gelopen? Maar nu ben ik degene die het laatste lacht. Bekijk het maar, het kan me niet meer schelen. Wat was En als je vraagt hoeveel ik nog om jou heen, dan zeg ik beste meid 0,0. bonheur. Maar nu krijg je van mijn hulp Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Ik loop door de grijze straten, het licht brandt in ieder huis. Ik voel me alleen en verlaten, voor mij is er geen thuis. Ik hield zo van jou al die jaren, maar opeens was het voorbij. En iedere nacht zie ik weer hoe je naar mij. Ik zal je nooit vergeten. Je blijft voor mij die ene. Je blijft voor mij degene waar ik nog steeds van hou. Ik zal je nooit vergeten. Je blijft voor mij die ene. Je blijft voor mij degene. De vrouw waar ik van hou. Ik kan s'avonds niet alleen thuis zijn. De muren komen dan op me aan. Dus ik vlug voor mezelf in de hoop dat het helpt. Ik voel me laag. Het waren gelukkige jaren. Maar opeens is het voorbij. En iedere nacht zie ik weer hoe je lachte naar mij. Ik zal je nooit vergeten. Je blijft voor mij die ene. Je blijft voor mij degene. Waar ik nog steeds van hou. Ik zal je nooit vergeten. Je blijft voor mij die ene. Je blijft voor mij degene. De vrouw waar ik van hou ik zal je nooit vergeten. Je blijft voor mij die ene, je blijft voor mij degene waar ik nog steeds van hou. Ik zal je nooit vergeten. Zo, dat was hij dan. Koos Ombertsen, ik zal je nooit vergeten. Ja, wat, eh, wat heeft deze man toch eh, lekker muziek eh, achtergelaten hier op deze aardkloot, om het maar zo te zeggen. En eh, ja, en dat allemaal eh, toch eh, met de, de, de, ja, de wilde kracht dat deze man nog heeft gehad om toch nog jarenlang leuke muziek te maken. En we gaan als iemand van je houdt, Koos schamen. Want iedereen maakt ook wel eens een fout. zeggen als iemand eh, van je houdt, uh, Alberts en dat allemaal hier in de Koos Alberts Memoriam Day. En dat is inmiddels alweer vier jaar geleden, eigenlijk de 28e, eh, dat het vier jaar geleden is dat hij overleed. En we gaan naar het volgende nummer van Koos Alberts en dat is Eenmaal kom jij terug. Verzoekplaat aanvragen? Ga naar zfmartiesten.nl Zeg dat je van me houdt. Of maak ik mezelf iets wijs? Is dat de grootste fout? Denk ik dat Je gaat me deur voorbij. Ik lieg er niet op is dat de grootste fout. elke stad die denk ik dat ben jij. Mijn hart klopt in mijn keel. Je gaat me deur voorbij. je voorbij. Je bent weer weg bij mij. Ik voel mij alleen. Zie jij verdween. Het is mijn eigen schuld. Zeg dat je van me houdt. Ook maak ik mezelf iets wijs. Is dat de grootste fout? Denk ik, dat ben jij. Je gaat me de voorbij. Eenmaal kom jij terug. Koos hier bij Koos Roberts Memorium Day hier bij ZFM Entertainment. Voor je klokjes van 7 uur. Ja, deze man heette Jacobus Johannes Kromhoek. En ja, niet beter bekend als uh, Koos Albers dus. En eh, ja, vandaag herdenken wij hem eigenlijk een beetje. Eh, officieel 28 september pas natuurlijk is hij vier jaar overleden. Zijn eerste doorbraak was na een talentenjacht in eind 83 in Casarosso. En toen kwam Koos Alberts in contact met de tekstschrijver Peter de Wijn en producent Bart van der Post. En hij nam eh, door eh, de wijn geschreven Ik verscheurde je foto op. Waarmee, hij, eh, waarmee hij eigenlijk verschillende platenmaatschappijen benaderde. En ja, toen, toen gebeurde het eigenlijk. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. for You. In het hoofd, in het hart. Ja, dat was hij dan, uh, Koos Alberts. En, eh, waar het nou ooit mee begon. Verscheurde je foto. Dit is eh, ja, met uh, Corrie Konings natuurlijk. En die mooie tijd, die herinneringen halen ze nog eventjes terug. Met de zong ik menig lied met jou. Wat je jou vindt. Jouw stem bracht me dicht bij jou. Ik nam het in mijn dromen mee. Het is alweer zo lang geleden. Iedereen zal. yıldırım Koos Alberts en Koerde Konings en eh, die mooie tijd. En dat, eh, ja, prachtig, eh, prachtig nummer. ja, om, samen, zeg maar, hebben ze, hebben ze eigenlijk de, de tijd terug herdacht. En vandaar dat deze single is uitgekomen en gecomponeerd en samengevoegd door Emil Hartkamp. En het volgende nummer wat ik ga draaien, dat is, ja, dat is er ook eentje met een, een grote fan van Koos Alberts. En dat was Frans Bouwen. En samen hebben zij ook een, nummer eh, ingezongen. En toen werden het hele goede vrienden. Koos Alberts, Frans Bouwen. Goede vrienden hier vanaf de Tolweg, Tina de Zandvoort.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 Muziek maakt ons heen. En vrienden voor het leven. Wat een heerlijke plaat. Goeie vrienden. En... Uh, Koos Albert samen met eh, Frans Bauer. En dat is hier op eh, de Memorium Day CFM Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is hij, Heij, eh, goedemiddag. Verzoekplaat aanvragen? Ga naar zfmartiesten.nl En mijn naam staat nog steeds op de deur. Koos Albert. het is te laat. Maar zo ik door onze straat dan moet ik even blijven staan. Want op de deur, daar staat nog steeds mijn naam. Mijn naam staat nog steeds op de deur. Wat is er toch met ons gebeurd? Misschien vocht ik wel niet genoeg. En kreeg gewoon wat mijn naam staat nog steeds op de deur. Wat is er toch met ons gebeurd? Ik weet, er ging bij ons veel fout. Maar elke dag leef ik nog steeds voor jou. Ik sta vlak voor je raam. En fluit regen je na. Dan is het net of ik je stem ook hoor. Maar even later loop ik maar weer door. Mijn naam staat er nog steeds op de deur. Wat is er toch met ons gebeurd? Misschien kreeg de mond waar ik op Mijn naam staat nog steeds op de deur. Wat is er dag met ons gebeurd? Ik weet, er ging mij ons veel Maar elke dag leef ik nog steeds voor jou. Maar elke dag leef ik nog steeds Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Je was een blok aan mijn Ik was toch een lieve vrij. Nu kijk je recht door me heen Dat is te veel voor mij Misschien wilde ik te veel Vrij zijn en gelijk bij jou Met het spel dat jij nu speelt Sta ik mooi in de kou mij niet dan. Wat heb ik jou gedaan? Jij, jij, zie, zie mij niet dan? Wat is bij ons verkeerd gegaan? Het is net of ik niet besta lach speelt om je mond. En terwijl ik met je praat, kijk jij maar in het rond. Jij, jij, zie, zie mij niet dan. Wat heb ik jou gedaan? Jij, jij, zie, zie mij niet dan.

dan jij. Yeah. Ziet, Ziet mij niet dan. Wat is bij ons verkeerd gegaan? Jij ziet mij niet staan. Koos Alberts pseudoniem van Jacobus Johannes Kroos Krommenhoek. Zo is het, ja. Eh, geboren in Amsterdam op 3 februari 1947. In het blanke staar ik wat naar jouw gezicht. Je slaapt Luister zachtjes in je oor, woorden die je zo graag hoort, maar je slaapt al. Maar ik durf je toch te zeggen, dat ik zoveel van je hou. Wat moet ik alleen hier zonder jou? Jij die alles voor me bent, ieder haatje van me kent. Mijn liefde, wat moet ik zonder jou? Jij bent de mooi Om alleen maar van te dromen Want als je lacht Voel ik hetzelfde net als toen Ik heb geen spijt Dat je bent hetzelfde nog ik roep. Waar ik ga of waar ik sta, in gedachten ben je daar, liefde. Een momentje zonder jou, maakt me innig triest en koud, liefde. mooie woorden Nu je heel dicht bij me bent Vergeet ik het wachten helemaal Jij bent de mooi Om alleen maar van te dromen Want als je lacht Voel ik hetzelfde ik heb geen spijt Dat je bij me bent gekomen Want als het moest Zou ik hetzelfde nog niet doen Jij bent te mooi Om alleen maar van te dromen Voel ik hetzelfde net als toen. Ik heb geen dat je bij me bent gekomen. Want als het moest, zou ik het zelf. Zelf nog ik Zo is het. Jij bent te mooi. Koos Roberts. En eh, ja, Koos Roberts werd geboren in de Amsterdamse Jordaan. En hij begon zijn artistieke loopbaan als ja, feestzanger, bruiloften en partijen in de kroeg. En daarnaast kwam hij achtereenvolgens aan de kost als metselaar en ons uitbater van een snackbar in Sint Pancras. Meer muziek, meer variatie met Entertainment for You. Mijn hart houdt om jou, want je liet mij alleen. Je beloofde me trouw, maar je ging van me heen. Mijn hart Houd doe niet aan, want ik ben niet van steen. Waarom liet je mij zo alleen? De ring om jouw vinger, hij is niet meer van mij. Wat kan het jou nog schelen? Je was toch. Nou doe me af, want je liet mij alleen. Je beloofde me trouw, maar je ging van me heen. Mijn hart, nou doe me af, want ik ben niet van steen. Waarom liet je mij zo alleen? Eens kom dat jij bij mij zal zijn. Ik kan jou niet vergeten, ik voel jij ook bij mij. Ik vraag je toch nog eenmaal, kom bij mij terug. Liefde, geef het antwoord, geef het vlug. Mijn hart houdt om jou, want je liefde je beloofde me trouw, maar je ging van me heen. Mijn hart gaat om aan, want ik ben niet van steen. Waarom liet je mij zo alleen? Mijn hart gaat om aan, want je liet mij alleen. Je belooft maar je ging van me heen. Mijn hart, houdt om je af, want ik ben niet van Waarom liet je mij zo alleen? Waarom liet je mij Mijn hart houdt hem jou. Koos Roberts. En ja, Koos die bracht in 84 het nummer uit in februari 84. En eh, ja, ik verscheurde je foto. En als tweede single bracht hij uit Gisteren heeft zij mij verlaten. En daarna bracht hij nog een single uit. Waarom ben ik met kerstmis zo alleen? En dat waren dus eh, drie op een rij in één jaar tijd. En dat behaalde dus de Guinness Book of Records. Mijn hart haalt hem jou. Koos het. Mijn hart houdt om jou, want je liet mij alleen. Je beloofde me trouw, maar je ging van me heen. Mijn hart houdt om jou, want ik ben niet van steen. Waarom liet je mij zo alleen? ring om jouw vinger, hij is niet meer van mij. Wat kan het jou nog schelen? Je was toch een lieve vrouw. Van al wat jij beloofde, daar kwam Doe me aan, want je liet mij alleen. Je beloofde me trouw, maar je ging van me heen. Mijn hart doe me aan, want ik ben niet van steen. Waarom liet je mij zo alleen? Eens kom dat jij bij mij zal zijn. Ik kan jou niet vergeten, ik voel jij ook bij mij. Ik vraag je toch nog eenmaal, kom bij mij terug. Liefde, geef het antwoord, geef het vlug. Mijn hart houdt om jou beloofde me trouw, maar je ging van me heen. Mijn hart doe om aan, want ik ben niet van steen. Waarom liet je mij zo alleen? Mijn hart doe om aan, want je liet mij alleen. Je belooft vertrouw, je geen van me heen. Mijn hart houdt om aan, want ik ben niet van steen. Waarom liet je mij zo alleen? Waarom liet je mij zo alleen? Drie nummers in de top 10 hitparade scheurde je foto, mijn hart houdt hem jou. En waarom ben ik met kerstmis zo alleen? Koos Alberts en hij zingt Zijn het je ogen? Ja, de wereld kreeg een kleur erbij Toen jij me zei Ik zie je zitten en de zon die scheen een beetje meer. Die eerste keer met jou. meer zonder jou zeg. Sinds ik jou ken is het of ik zweef en veel meer leef als eerst. Nee, er is voor mij geen tweede zoals jij. Dus wil ik mijn hele leven bij je zijn. Zijn het je ogen? Is het je stem? Roberts. Het ging hem allemaal hartstikke goed af. Tot eh, ja, 29 oktober 1987. Het ongeluk. Het gaf een dramatische wending aan zijn leven. Waardoor een dwarslesie en meerdere eh, verlammingen eigenlijk. En eh, ja, uiteindelijk is hij er nog goed uitgekomen. Want hij was zelfs klinisch doodverklaard. Geef mij al jouw zonneschijn. Koos Alberts. jouw zonneschijn. Koos Roberts, En dat was tevens al een na laatste plaat. En eh, ja, als je geïnteresseerd bent in de biografie... Eh, kan je dat allemaal op eh, internet nalezen. En dan ga je eventjes naar www.zfmartiesten.nl. Daar kun je dus klikken op het balkje biografie. En anders kun je ook het boek bestellen bij www.christakromenhoek.nl. En heb, daar heb je het boek de kracht van liefde van Koos Alberts. Eh, die kun je daar bestellen eventueel. We gaan eh, naar de laatste plaat toe. Onlangs was hij hier nog in de studio. Zijn neef van Koos Alberts en Pierre van Dam. Ik ken jou nu al mijn hele leven van een baby tot wie jij nu bent Bij lessen heb je mij gegeven Wat ben ik toch blij dat ik jou ken Al die jaren zijn voorbij gevlogen Onze vriendschap klinkt nu in dit ja, ja, me ga. Nee, vergeet jou niet. Want wij zijn vrienden, door dik en Zo wordt een liefde aan onze deur. We kunnen lachen en samen huilen. Ja, we delen.